de Syrische ambassadeur. Minister Roosentaal heeft hem tot ongewend benadrukt dat hij nergens een handtekening onder heeft gezet en nergens verantwoordelijk voor is. De VVD wil naar de verkiezingen af van sommige afspraken in het vijfpartijenakkoord. De liberalen willen meer bezuinigen op ontwikkelingshulp en de media, zei fractievoorzitter Blok in de Tweede Kamer. Hij benadrukte dat de VVD achter het vijfpartijenakkoord staat, maar dat een nieuw kabinet met mandaat van kiezer andere keuzes kan maken. Het weer, vanavond de meeste plaatsen droog, morgen bewolkt, maar ook periode met zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 15 tot 21 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker geworden op de wegen. Er staat nu bijna 200 kilometer file. Files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Gooimeer en Knoop het Eemnes 7 kilometer. Voor afrit Bunschoten staat 5 kilometer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, afrit Bunschoten 6. A9, Diemen richting Alkmaar tussen Oudekerk en Amstel en afrit Haarlem-Zuid. 13 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Uh, andere kant van de weg staat daar ook een file van 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem voor bergen 6. de A20 richting Gouda voor Kropen de Bresseplein 5 en voor Moordrecht 7 kilometer.